Kasper Meijer met het NOS-journaal. Veel huishoudens gaan er dit jaar op vooruit vergeleken met vorig jaar, dat zegt het Nibud. Dat komt vooral door de compensatie van het kabinet. Zo gaat de arbeidskorting omhoog, net als veel cao-lonen, toeslagen en uitkeringen. Als de inflatie 3,5% blijft, neemt de koopkracht toe met dus een half tot ruim 8%, zegt de budgetvoorlichter. In grote delen van Europa heeft hevige sneeuwval voor problemen gezorgd. In Tsjechië, Polen en Duitsland vielen er doden door het winterse weer... en zorgde harde wind en sneeuw voor levensgevaarlijke situaties. Zo kwam er in Tsjechië een bestuurder van een auto om het leven... doordat een boom op zijn auto viel. Die bezweek door de sneeuw. In Slowakije en Polen zitten honderdduizenden huishoudens zonder stroom. In de buurt van Krakau kostte dat een vrouw van 70 het leven... omdat haar zuurstofapparaat uitviel. In Duitsland verloor een bejaarde vrouw de macht over het stuur. zo overleefde het ongeluk niet. In de eredivisie heeft PSV thuis met 1-0 gewonnen van Vitesse. Guus Til maakte het enige doelpunt. Luc de Jong miste in de eerste helft nog een strafschop. Sparta won eenvoudig de uitwedstrijd bij hekkensluiter Cambuur. In Leeuwarden werd het 3-0. Eerder op de avond won NEC al met 3-1 van FC Emmen. De handbalmannen zijn uitgeschakeld op het WK. Ook de tweede wedstrijd in het hoofdtoernooi werd verloren. Tegen drievoudig wereldkampioen Duitsland werd het 33-26. Door die nederlaag kan het Nederlandse team de kwartfinales op het WK vergeten. Het weer, het koelt af tot rond het vriespunt. Tijdens opklaringen ook iets daaronder. Lokaal is er wat nevel of mist. Morgen vooral in het westen wat zon, en de rest van het land bewolkt. Het wordt dan een graad of drie. In Midden- en Zuid-Limburg valt er in de middag wat sneeuw of natte sneeuw.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 Work my body, so melodic. Come on, don't you wanna party? This beat got me feeling naughty. What you wanna do? and naughty, what you wanna do? Come, let's get it percolating. Don't be scared or why you waiting. There should be no hesitation. Wanna dance with you. Work my body summer melodic. brookie. it with your boss it, ba ba You move it, boss it, boss it with your move it, ba break break, You it, break it, break it, break it, break it, it.